2 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Londen opgeëist. De Britse premier May zei eerder vandaag dat de politie ervan uitgaat dat de dader van de aanslag alleen handelde. Wel wordt onderzocht of andere mensen bij de voorbereiding hebben geholpen. IS eist vaker aanslagen op, maar het is niet altijd zeker of de terreurgroep er echt achter zit. Bij de aanslag gisteren kwamen vier mensen om het leven, onder wie de dader. De gevluchte Russische politicus Denis Voronenkov is doodgeschoten in Kiev. De Oekraïense politie zegt dat een nog onbekende schutter hem voor de ingang van een hotel in de hoofdstad onder vuur nam. De Oekraïense president Poroshenko heeft de moord een geval van Russisch staatsterrorisme genoemd. Voronenkov is een voormalig lid van de Duma voor de communistische partij. In het afgelopen najaar was hij uitgeweken naar Oekraïne. VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen verder onderzoeken of ze een coalitie kunnen vormen. Vanochtend spraken de vier partijleiders voor het eerst met verkenner Schippers. Er zijn grote verschillen, benadrukten de partijleiders, maar ze zijn allemaal bereid om verder te praten. Waarschijnlijk brengt verkenner Schippers volgende week verslag uit aan de Tweede Kamer. Daarna is er een debat en kort daarna zal waarschijnlijk een informateur worden benoemd. Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights meldt ernstige misstanden in het grootste slachthuis van België. Varkens werden er door medewerkers geslagen en aan de oren getrokken. Dieren die niet zelf meer kunnen lopen worden met kettingen uit de vrachtwagen gesleept, al dus Animal Rights. Het varkensslachthuis in het Belgische Tielt verwerkt gemiddeld 30.000 varkens per week. Een deel daarvan is bedoeld voor de Nederlandse markt. Het weer nog vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De temperatuur loopt op naar 11 tot lokaal 16 graden. En morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht.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 We beginnen zometeen met Genesis en daarna de Kings. Veel plezier het komende uur. she's out. verleden week op 17 maart, precies één dag na de uitzending van Matchbox... werd eh, Ray Davis door Prins Charles tot ridder geslagen. En vanaf die datum mag hij, dus, mag hij zich dus Sir Ray noemen. En vandaar Victoria, de oude Engelse koningin, door The Kings. En we begonnen met eh, een track van het album We Can't Dance uit 91 van Genesis. En het nummer heette natuurlijk I Can't Dance. En het heeft ook een beetje te maken met het feit dat volgend jaar... Um, Phil Collins het laatste optreden gaat doen. Eh, het laatste tour gaat maken. En die heet Not Dead Yet. Nou, helemaal fijn. Ehm, we gaan door met eh, de, een, eh, een, uitvoering van Yesterday. Er zijn er tienduizenden natuurlijk. En deze komt van het, van het album Ray Charles Invites You to Listen uit 67. Yesterday. yesterday. All my troubles seem so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man. I hanging over me for yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I, I said something wrong not long for you. such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I something wrong not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. yesterday. mijn mening, eh, mijn persoonlijke mening... de beste uitvoering van Yesterday... buiten die van The Beatles om. Ray Charles uit 1967. En dan zijn we toe aan de top 40 van de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. En daar hebben we een inhaalslag in te maken. Want vorige week in de twee uur lang durende tip van Willem... hadden we daar geen tijd voor. Dus eh, daar maken we nu ruimte en tijd voor. En dan beginnen we met eh, de top 40 van 50 jaar geleden van 16 maart. En daar hadden we vier nieuwe binnenkomers. En dit is de eerste op nummer 39. En dat is Eddie Floyd en Knock on Wood. Eddie Floyd en Knock on Wood. En die kwam binnen, zei ik, op 39, maar dat was nummer 36 met verontschuldigingen. Een paar plaatsen hoger op 27 vinden we Sandy Shaw en A Puppet on a String. a puppet on a string. En dat was nummer 27, Sandy Shaw en Puppet on a String. Eén plekje hoger, The Small Faces en I Can't Make It. it without you. het allergrootste succes van de Small Faces, maar zeer herkenbaar. I Can't Make It, nieuw op 26. En de hoogste nieuwe binnenkomer van de 16e maart 1967. Eh, die komt binnen op 25, maar hij krijgt niet de klapper van de week. Want die komt in 23 maart terecht. De hoogste nieuwe binnenkomer daarvan staat hoger dan deze. En de hoogste nieuwe binnenkomer van 16 maart op 25... Dave Didozy, Biki McIntich Touch Me, Touch Me. Sorry. Dat is deze niet. Nee, dit is Touch Me, Touch Me. before you touch me, touch me, lovers was such. We had to make. you touch me, touch me, love was such we had to make or break it. Let's make it next time. Touch me, touch me, love was such we had. Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. En Touch Me, Touch Me. De hoogste nieuwe van 16 maart 1967. Gaan we naar de top 40 van 50 jaar geleden van 23 maart 1967. Vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op 39. Jimi Hendrix en Purple Haze. Jimi Hendrix en Purple Haze, de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 39. Twee plekjes hoger vinden we onze vriend Georgie Fame met Because I Love You. Georgie Fame en Because I Love You. Een paar plaatsen hoger op nummer 34 staan de Dave Clark 5 en You Got What It Takes. Nieuw op 34, Dave Clark 5 en You Got What It Takes. Dan krijgen we de laatste twee en die staan vlak bij elkaar op 25. In 2001 trouwens hadden we Nicole Kidman en Robbie Williams met Something Stupid. Maar 50 jaar geleden hadden we het origineel al van vader en dochter Sinatra.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 En die staat één plaatje hoger, jawel. Sir Cliff Richard met It's All Over. En is het ook meteen... De klapper van de week. week, week, week. En daar komt hij. It's All Over. stop living when you said goodbye. It's all over. Didn't feel a thing. I just stopped living. Couldn't stand. when winter comes. Heather September looks as fresh in spring. Love that warms like summer sun shouldn't die when we kisses de eh, Big O. Roy Orbison met een nummer uit 1961. En dat was, daar zijn we gek op, een B-kantje. Candyman, de B-kant van, uh, wordt die ook alweer? Oh ja, Crying. Dat, eh, zo was het, ja. De Big O. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. Een beetje laat in het eerste uur, maar dat komt natuurlijk door die twee weken top 40. En van de tip van Willem is niet zo heel veel te vertellen. Het gaat om de groep The Shirts. Die zijn opgericht in 19... 75, als ik het goed heb. Ja, 75. En eh, het enige wat we van ze weten is dat ze zijn ontstaan uit twee coverbands. En de zangeres heette Annie Golden. Maar ze hebben één heerlijke hit gehad. En die gaan we er ook nu draaien. De tip van Willem, The Shirts and Tell Me Your Plans. je zegt van dat hoort een standaard L-album te zijn... in elk huisgezin aanwezig. Rumors van Fleetwood Mac. En dit was het eh, nummer Never Going Back Again... geschreven en gezongen door Lindsay Buckingham. Dan zijn we nu toe aan een nummer uit 1960. En eerlijk gezegd, ik dacht dat het uit de jaren 50 kwam. Maar goed, uit 1960 een top 100 hit uit dat jaar. Guy Mitchell, Heartaches by the Number. troubles by the score. In ieder geval mijn favoriete zanger uit de jaren 50, Guy Mitchell. En dit wordt dit keer een top 100 hit uit 1960. Heartaches by the Number. En dan gaan we luisteren naar de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt van Albert Hammond uit 73. En die heet The Peacemaker. it out. Damn it. Close the door, don't slam it. Let me be alone a while to give my nerves a rest. Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. And I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. Hours later, I hear the key in the front door. We look each other in the eye a timid sorry pair. There's a little more conversation, just a little more conversation. A battle's lost, a war is won. I think we've cleared the air. You will take good care of me. I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me. Then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. minder bekend bij het grote publiek... maar eh, desalniettemin gewoon een heerlijk nummer van... Ho, ho, ho, ho, dat hadden we niet afgesproken. Eh, een heerlijk nummer van Albert Hammond, The Peacemaker. Eh, ik heb nog ruimte voor een klein vocaaltje... en dat is er eentje van Prelude... En dat is After the Gold Rush. Well, I dreamed I saw the knights in armor come... saying something about a queen... There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1917. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for a replacement when the sun burst through the skies. There was I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and banners flying all around the church silver seed to a new home in the sun. Ja, ja, Ruud die had in zijn ZFM Lunch samen met Dolly een uitvoering, ook a cappella, sorry, van ehm, After the Gold Rush door de King Singers.